In het donkere lokaaltje kon het zo gezellig zijn. Want elk dorp deed hij aan, twee minuten lang staan, maar bracht ieder toch waar hij moest zijn. In het noorden van Friesland, daar reed eens een tram met een gang van zo'n dertig per uur. Maar je weet hoe dat gaat, ook hij poetste de plaat. En nu zingt men in Friesland vol vuur. In het dokke kon het zo gezellig zijn. Want elk dorp deed hij aan, bleef minuten lang staan, maar bracht ieder toch waar hij moest zijn. Een commissie die kwam sprak haar oordeel toen uit. Je was oud en daarbij nog antiek. Het vonnis werd toen geveld en je dagen geteld. En voorbij was een stuk romantiek. In het domme kon het zo gezellig zijn. Want elk dorp deed hij aan, bleef lang staan, maar bracht ieder toch waar hij moest zijn. jouw plaats kwam een bus met een aardige zus die haar kaartjes verkoopt met een lach. Maar of het warm is of koud zich aan voorschriften houdt en geen tijd heeft voor het nieuws van de dag. In het donkere lokaaltje kon het zo gezellig zijn. Want elk dorp deed hij aan, bleef lang staan, maar bracht ieder toch waar hij oude tram van weleer, jou vergeet ik nooit meer, ook al hoor je niet bij deze tijd. Want heel diep in mijn hart is een plaatsje apart aan lokaaltje van Dokkum gewijd. In het Dokkumer lokaaltje kon het zo gezellig zijn. Want elk dag deed hij aan, bleef minuten lang staan, maar bracht ieder dat waar hij moest zijn.